De zwarte Kia Picanto waarin ze reden lag op de kop in het water naast een bocht bij knooppunt Empel. De politie gaat uit van een ongeluk. Het kan een eenzijdig ongeval zijn, maar het zou kunnen dat er ook anderen bij het ongeval betrokken zijn. Voor ons is ook belangrijk om eh, ehm, mensen die eh, op die plek zijn geweest, eh, hun dashboardcamera's of anderszins die daar wat gezien hebben, om die toch in verbinding te laten komen met de politie. Nou, op de plek waar de auto is gevonden is een dag eerder ook al gezocht, maar de auto lag wat verstopt verstopt achter struiken, zegt de politie. En doordat er honderden tips waren binnengekomen, konden ze niet overal even uitgebreid zoeken. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen Iran. Dat land levert drones aan Rusland. Die worden gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Van drie mensen en een organisatie uit Iran worden de banktegoeden bevroren. Later volgen meer sancties. Een EasyJet-vlucht van Londen Stansted naar Amsterdam is gisteravond later vertrokken door een valse bommelding. Het toestel werd naar een veilige plek gebracht en de startbaan werd afgesloten, maar er werd niks gevonden. Drie passagiers zijn opgepakt, twee jonge mannen en een vrouw. En een klaslokaal in Almere zit vol met kinderen uit de hele wereld. Ik kom die staan. Afrika. Van Armenië. Ja, ze krijgen extra lessen Nederlands om beter mee te kunnen komen op school want onze taal is lastig. Lange woordjes. Bijvoorbeeld elektriciteit of zo, zulke lange woorden of zo. Ja, de klas is serious business, merkt deze jongen die regelmatig op zijn kop krijgt. Ik kom heel vaak niet eh, op tijd op in de klas en eh, ik praat veel. Als het maar in het Nederlands is, hè? Ja, ja. Het weer, er trekt wat regen over. In het zuiden wordt het op veel plekken alweer droog. In het noorden heb je de paraplu nog nodig vanmiddag. Uiteindelijk wordt het tussen de 16 en 19 graden. Morgen ook wat buien, ook zon en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging.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 I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. Come on, come on, come on, come on. Come on, she still talking loud. I heard her better now. She keep her thong print.